Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Marco van Basten stopt als hoofdtechnische ontwikkeling bij de FIFA. De voormalige voetballer vertrekt eind deze maand in goed overleg bij de Wereldvoetbalbond. Van Basten wil naar eigen zeggen meer tijd met zijn familie doorbrengen. Hij noemt de introductie van de videoscheidsrechter bij het WK... een van zijn mijlpalen bij de FIFA. De ontploffing van een F-16 op een basis in België gisteren... is waarschijnlijk veroorzaakt door een technicus. Volgens omroep VRT vuurde hij tijdens onderhoud... vanuit een ander vliegtuig per ongeluk oefenmunitie af. De F-16 werd daardoor geraakt en brandde helemaal uit. Ook een ander toestel raakte beschadigd. Twee technici liepen gehoorschade op. Waarschijnlijk kost het incident de Belgische regering tientallen miljoenen euro's. De Amerikaanse dominee die in Turkije vastzat op verdenking van terrorisme is vrijgelaten. Een Turkse rechter veroordeelde Andrew Brunson vandaag tot drie jaar cel... maar vanwege zijn voorarrest is hij al vrijgelaten... en hij zou ook al op weg zijn naar Amerika. De arrestatie van Brunson leidde in de afgelopen maanden tot crisis in de Amerikaans-Turkse betrekkingen. Amerika stelde sancties in tegen Turkije, wat de economische crisis in dat land verhevigde. Minister Hoekstra van Financiën twijfelt of hij over een paar weken naar Saoedi-Arabië zal gaan voor een conferentie. Zijn twijfel houdt verband met de affaire Khashoggi. Deze Saoedische activist verdween toen hij op bezoek was bij het Saoedische consulaat in Istanbul. Hij schreef kritische stukken over het bewind in Saoedi-Arabië. De Turkse politie denkt dat Khashoggi is vermoord door een Saoedisch doodseskader. Tegen vrijwel alle 34 Friese die terechtstaan voor het blokkeren van de A7 vorig jaar zijn taakstraffen geëist. Tegen de vrouw die opriep tot de actie is behalve een werkstraf ook drie maanden voorwaardelijk geëist. De 34 blokkeerden de snelweg om te voorkomen dat actievoerders tegen Zwarte Piet zouden demonstreren bij de landelijke Sinterklaas-intocht in Dokkum. Het weer droog met de opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen warm met volop zon en dan wordt het 24 tot 26 graden. Een record voor 13 oktober. Vanaf zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Je moet daar via de vluchtstrook en je kunt beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Beverwijk 11 kilometer. Daar is de vertraging ruim een half uur door een aanrijding. Je moet daar ook via de vluchtstrook en kunt dus beter omrijden via de Velsertunnel. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Eemnes ook 10 kilometer file. Dat zijn voornamelijk omrijders vanwege de problemen op de A6. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten.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 I love you, kick it and bus colored greens, a little hot water cornbread. I love you too, Cat Daddy, but don't you let that go. Just hold you tight. I'd do anything for you. a down from the sky, but for to Oh, I ask of you, yeah.